Veel mensen zijn daarvan geschrokken, vertelt correspondent Alette André. Dat is hartstikke eng voor mensen die nog naar het vliegveld willen. Eh, maar nu zou er sprake van zijn dat de Nederlandse ambassade met militairen... die er gisteren zijn, Nederlanders in groepjes naar het vliegveld gaan begeleiden. Uh, nou ja, daar zitten een aantal mensen die nog weg willen nu thuis op te wachten... omdat ze het alleen niet meer aandurven. Gisteren lukt het voor het eerst om een groep van 35 Nederlanders uit Kabul op te halen en hier naartoe te brengen. Een journalist uit Groningen heeft vannacht een molotovcocktail door zijn raam gekregen. Hij is niet gewond. Het brandje dat ontstond kon hij zelf blussen. De journalist werkt bij een lokale nieuwssite, Sikkom, en is eerder bedreigd. Zo werd zijn huis bekogeld met stenen na een paar artikelen over huisjesmelkers. De Paralympische Spelen in Tokio moeten nog beginnen, maar er is nu al een coronageval. In het atletendorp is iemand positief getest, maar het is geen sporter. Paralympics beginnen dinsdag. De coronamaatregelen zijn streng. Er is geen publiek bij. Alleen een paar groepen schoolkinderen mogen naar sommige wedstrijden komen kijken. In het Zeeuwse Kattendijken houden veel mensen de brievenbus extra in de gaten. Want die blijft maar leeg, terwijl ze wel post verwachten. Buurtbewoners geven de postbode de schuld. Die zou er een nogal merkwaardige manier van bezorg op nahouden. Van de week is het dus weer gebeurd. Toen heeft mijn zoon het gezien dat de postbode de, zijn scootertje hier stalde... en de post uit de fietstas pakt en gewoon eh, terugduwt in de brievenbus. Als ik het zelf gezien had, was ik er naartoe gegaan om te vragen van... hé, wat ben je aan het doen? PostNL zegt dat er geen klachten zijn binnengekomen. Er zou nu een vaste bezorger zijn die netjes alle post in de brievenbussen stopt. Het weer, het is bewolkt, af en toe regent het, vooral in het noorden. Het wordt een graad of 19, morgen iets meer zon en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat richting Alkmaar 6 kilometer file tussen Raasdorp en het Velzen. 8 kilometer file tussen Beverwijk Oosten en Knoopend Rotterpolderplein. En tussen Haarlem en Leiden Centraal rijden geen treinen, maar bussen door een aanrijding.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 ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Am I living? Oh, what a funny thing to say. But there's a life in ZFM's antwoord 106.9 FM.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 lost in an ocean of love. Tell me that you're all. guitar trying to play Fleetwood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 I'm lying in the midnight hour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 your back

hopes and guess I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me without making me try I try to be like Grace Kelly mm -hmm. But all her looks were too sad So I tried a little Freddie mm -hmm. I've got an entity mind to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 喜欢。